Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vorig jaar minder mensen vermoord in Nederland. In totaal waren er 125 slachtoffers. Dat zijn er 18 minder dan het jaar daarvoor. En ook iets minder dan het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Als je de cijfers van nu vergelijkt met die van eind vorige eeuw... is het aantal moorden en doodslagen gehalveerd. Mannen worden twee keer zo vaak slachtoffer als vrouwen. Bij vrouwen die worden omgebracht is in meer dan de helft van de gevallen... hun partner of ex de dader. Alles loopt weer op rolletjes op Eindhoven Airport. Gisteren lag het vliegverkeer een groot deel van de dag plat... door een computerstoring bij Defensie. Die is voorbij, dus je zou zeggen dat het vandaag extra druk is... om alles in te halen, maar dat valt mee. Er vertrekt één toestel meer dan normaal. Dus het is niet zo dat wij nu vandaag veel meer extra vluchten hebben. Dat is niet het geval. We hebben vandaag 62 eh, vertrekkende vluchten. Meer vluchten inplannen gaat niet zomaar, zegt ze... omdat toestellen niet op de juiste plek staan. Pannenkoekenhuizen zijn nog altijd populair in ons land, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Vooral ouderen smullen ervan. Zij zijn goed voor bijna driekwart van de omzet. De vooruitzichten voor de pannenkoekenhuizen zijn goed... want er komen de, de komende jaren alleen maar meer ouderen bij. Een ander ingrediënt voor het succes van de restaurants... is dat pannenkoeken snel en goedkoop te maken zijn. Pas op voor onbetrouwbare nepkeurmerken. Die staan op allerlei producten in de supermarkt, zegt milieuorganisatie Milieu Centraal. Het gaat dan om logo's op verpakkingen met claims over gezondheid en duurzaamheid... die niet te controleren zijn, maar die er wel officieel uitzien. Het lijkt gewoon voor een consument op een keurmerk. Want als jij een mooi groen blaadje in een mooi rondje zet... dan denken mensen al snel dat is een keurmerk. Maar in veel gevallen heeft de fabrikant zelf een plaatje in elkaar geknutseld. Daarom word je vanaf van vandaag een handje geholpen. Milieucentraal heeft een keurmerkenwijzer gemaakt... waarin je kunt opzoeken wat een logo op een verpakking nou precies betekent. Het weer nog opnieuw een droge dag met veel zon, maar er zijn ook wolken. In het westen wordt het vandaag max 22 graden.